Dat zei hij tijdens een bijeenkomst met het personeel vanochtend op het hoofdkantoor van de bank in Bochum. Scheringa heeft het hoofdkantoor inmiddels verlaten. Volgens personeelsleden zei Scheringa op de bijeenkomst dat hij vandaag nog gesprekken voert met minister Bos van Financiën en met de rechtbank. Waar die gesprekken over gaan is niet bekend. De Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën willen vooralsnog niet reageren. Internetbankieren via de website van de DSB-bank is op dit moment lastig. De FNV zegt dat voorzitter Agnes Jongerius niet gaat praten met PVV-leider Wilders over de AOW. Een FNV-woordvoerder zegt dat het opmerking daarover van Jongerius verkeerd is begrepen. Er komt alleen een gesprek tussen een bestuurslid van de FNV en een Kamerlid van de PVV, al dus de woordvoerder. Wilders nodigde Jongerius zaterdag uit nadat zij in de Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV wil praten. In een interview zei ze dat de FNV politiek neutraal is en met de duvel en zijn oude moer wil samenwerken om een goede AOW te krijgen. De opmerking viel slecht binnen de bond en vanmiddag komt de federatieraad van de FNV bijeen voor crisisoverleg. Een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan heeft tientallen mensen het leven gekost. Er zouden zeker 30 doden zijn en een onbekend aantal gewonden. De aanslag gebeurde op een markt in het district Shangla, dat grenst aan de onrustige Swatvallei. Op het moment van de aanslag kwam er net een militair konvooi voorbij. Ooggetuigen melden dat een legervoertuig is opgeblazen. Het Pakistanse leger heeft voor de zomer met een groot offensief geprobeerd de Taliban uit de Swatvallei vallei te verdrijven. Een aantal Taliban-strijders zijn naar de omliggende districten gevlucht, waaronder het Shangla-district. Het weer wisselend bewolkt, een enkele bui, maar ook vaak zon. Temperatuur een graad of 13. De rest van de week overwegend droog en geregeld zon. Wel is er kans op nachtvorst.